Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Verschillende partijen willen dat Mark Rutte vertrekt. Want uit de nieuwste stukken over de gesprekken over een nieuw kabinet... blijkt dat hij het was die met de suggestie kwam om een andere baan voor Pieter Omtzigt te regelen. Minister namelijk in een nieuw kabinet. Alleen zei Rutte eerder nog dit. Ik heb er ook even contact over gehad met eh, Sigrid eh, Kaag eh, vanavond. Dus ook namens haar kan ik zeggen dat wij in ieder geval in onze gesprekken... het niet hebben gehad over Pieter Omtzigt. De PVV en DENK vinden dat Rutte moet opstappen omdat hij gelogen heeft. Je hoort Geert Wilders. Kort na de verkiezingen zitten we nu met een schandaal dat zijn weerga niet kent. Een premier die een parlementariër de Kamer uit wil werken. Die dat in de doofpot wil stoppen. Die transparantie weigerde. En die gewoon keihard liegt. En dat kan maar één ding betekenen. Met deze premier kunnen we niet verder. Andere partijen willen eerst nog dat Rutte met een uitleg komt voor ze besluiten of ze met hem verder willen. En Rutte zei net dit... Uit het verslag van mijn gesprek blijkt dat het wel over Pieter Ontzicht is gegaan. En dat roept terecht veel vragen over. Maar ik kan u dit zeggen. Ik heb naar eer en geweten de pers te woord gestaan. Over wat ik dacht wel en niet te hebben gezegd in dat gesprek bij de verkenners. Ik heb me dat achteraf verkeerd herinnerd. Ik betreur dat ten zeerste. Het is crisis in Den Haag dus. De laatste ontwikkelingen kun je ook volgen in het liveblog op de NOS-website of in de app. Ander nieuws, ons land gaat Curaçao helpen omdat corona daar heel snel om zich heen grijpt. Alle IC-bedden zijn daar bezet. Nu, Nederland stuurt morgen duizenden extra vaccins naar Curaçao en bekijkt of er extra ziekenhuispersoneel te regelen is. En de Belgische spoorwegen dreigen om geen treinen meer naar de kust te laten rijden. De regering daar heeft besloten dat je alleen nog op een plek bij het raam mag zitten vanwege corona. Het spoorbedrijf is bang dat het voor een chaos gaat zorgen op stations. Omdat er dan veel mensen gaan wachten op een trein naar het strand. Zeker nu de paasdagen eraan komen. Het weer, veel zon, al komt er later vanuit het noorden wel wat meer bewolking. Grote temperatuursverschillen, 10 graden op de Wadden, 20 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Instead of clowning around, let's look for some common ground. So, baby, time's getting a little crazy. I've been getting a little lazy. Waiting you to come save me. I can see that you're call a broken heart. This blessed love will never part. You don't know it from the start. Me tell them say I'm dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha, come sing for them, baby. you make me holler, you make me sweat, I can't get your tenderness. Still I can't get you off my mind. What is it about you, baby? I just a dirty, dirty love. stay a dirty, dirty, dirty love. I feel in love with you, boy. So girl, I try to understand that a man is just a man. That's a dirty, dirty love. I'm still in love with you, boy. That's a loving from the start, but you know we're at the part. That's the way I give my love. I'm still. gonna do? What a man gonna do? Girl, but I never had for promise and I'm bling bling for all a girl. But I just love it when me fling fling control a girl. And I make your head swirl, and I make your body twirl, and I make you wanna be my one and only baby girl. Night after night, make you feel love to keep you warm. Girl, you never get this kind of loving from your bond. I know you want your cat, and me just can't I perform. love you, baby. and Not even how to kiss me. I do my take your little advice, dog. I don't know why. Baby girl, baby girl, baby girl, baby girl. I love you, baby. I dirty, dirty, dirty love. Player, and you know I'm not a stayer. That's a dirty, dirty love. such a messy, dirty, dirty love. I'm still in love with you. Oh. The blessed loving from the start, but you know we're at the part. That's the way I give my love. I'm still in love. Yes, I'm still in love. Yo, what a man gotta do, what a man gotta do, girl. Hey, I do me give her thug love and survive but turn around, she asks a question, why, why, why? When me leave in me city, girl, I cry, cry, cry. And it hurts my heart for tell a lie, lie, lie. So don't cry no more, baby girl, for sure. Just remember the good times we had before. I love you, baby. I know you get the little loving I'm a god. You don't know how to love me. I ain't I no time for no kiss up, no time. in love. I'm still in love with you, boy. Well, I'm a hustler and a player, and you know I'm not a stayer. That's a dirty, dirty love. understand that a man is just a man. That's the way I give my love.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 sail came up and caught her hand to the side harp in the border when she dived down low. For 40 days or even more, the line went slack and take once more. All oh, boats were lost, there were only four, but still that will did go.